Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Minister onder vuur in het Tweede Kamerdebat over de kwestie maat. Dat is de forensisch expert die uit het ma 17 onderzoeksteam werd gezet. Volgens veel oppositiepartijen heeft Van der Steur de Kamer bewust niet goed geïnformeerd. Voor het debat bleek dat ambtenaren van der Steur hadden geadviseerd... geen excuses aan maat aan te bieden. Dat deed hij uiteindelijk toch. Er moet een Europese organisatie komen die luchtvaartmaatschappijen waarschuwt voor gevaarlijke vliegroutes. Op die manier moeten rampen als die met vlucht MH17 worden voorkomen. Dat zegt de directeur van EASA, het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Nu moeten maatschappijen en landen zelf uitzoeken of vliegroutes veilig zijn. De EASA wil de waarschuwingstaak graag zelf op zich nemen. Oostenrijk wil dit jaar maximaal 37.500 asielzoekers toelaten. Tot de zomer van 2019 mogen het er niet meer zijn dan ruim 127.000. Staat in een voorstel van de regering in Wenen. Doorreizen naar Duitsland, wat de meeste vluchtelingen doen, moet wel mogelijk blijven. Een chauffeur van een vuilniswagen heeft een werkstraf gekregen van 150 uur... omdat hij ruim een jaar geleden een bejaard echtpaar heeft doodgereden in Hilversum... toen hij achteruit reed. Volgens de rechtbank heeft de chauffeur aanmerkelijk onoplettend gehandeld. Toch vindt de rechtbank een werkstraf voldoende... omdat het gaat om een relatief lichte vorm van schuld. In Nederland heerst een griepepidemie, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM. Vorige week gingen 72 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Een week eerder waren er toen nog meer. Van een griepepidemie is sprake als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en kans op mist. De minimumtemperatuur komt uit tussen de 0 en min 5 graden. Morgen op veel plekken grijs, in de middag wat zon... en het wordt dan tussen de min 2 en de plus 3 graden.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 Zoals op eh, de A9 richting Alkmaar tussen Battenverdorp en Velzen 9 kilometer. De linkerreis ook is dicht. Kost je dik 20 minuten extra nu. A12 Den Haag Utrecht tussen Noodorp en Blijswijk 6 door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij.